12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het internationaal sporttribunaal CAS heeft besloten dat 68 Russische atleten niet mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Rio. De Internationale Atletiekunie schorste de Russische Atletiekbond eind vorig jaar... nadat het Wereld Antidopingagentschap had geconcludeerd... dat de Russische staat dopinggebruik onder atleten aanstuurde. Ook werden positieve tests bewust achtergehouden of vernietigd. De uitspraak van het KAS over Russische atleten zegt nog niks over de gevolgen voor andere Russische sporters. Daar moet het Internationaal Olympisch Comité nog een beslissing over nemen. Veertien nationale dopingautoriteiten, waaronder de Nederlandse, roepen het IOC in een brief op om alle Russische sporters te weren van de Spelen, die over twee weken beginnen. De Verenigde Staten stellen een onderzoek in naar de onthoofding van een tiener door een Syrische rebellengroep in Aleppo. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat de groepering steun krijgt uit de VS. De onthoofding is op video vastgelegd. leden van een militie executeren de jongen omdat hij vocht voor een brigade van president Assad. De beveiliging van de boulevard in Nice was vorige week donderdag... toen de aanslag werd gepleegd niet op orde. Dat concludeert de Franse krant Libération na een reconstructie. Een week geleden reed de aanslagpleger met een vrachtwagen op de boulevard 84 mensen dood. Volgens Liberation stonden er maar twee politieagenten bij de ingang en wat dranghekken, terwijl de regering zei dat er een grote politiemacht op de been was. Noodweer in het noorden en midden van China heeft al een tientallen mensen het leven gekost. En ook worden nog mensen vermist. Op sommige plekken regent het al dagenlang onafgebroken. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En naar schatting loopt de schade door de overstromingen in de miljoenen. Het weer, veel zon, maar ook een paar wolkenvelden. Aan zee wordt het 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het 29 graden worden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan wordt het 23 tot 28 graden. In het weekend blijft het zomers warm.